sluizen gaan open. De muziek komt tot leven. De artiesten komen tot leven. In het radioprogramma Vergeten Artiesten van Mike Winkelman. Deel het voort en laat ze voortleven. Ja, we gaan nu beginnen. Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. De artiesten van toen zijn bijna vergeten. Maar er zijn nog mensen die hen een warm hart toedragen. Zo ook Mike Winkelman in zijn programma Vergeten Artiesten. Waar artiesten zoals Lou Bendy, Willy Derby en Louis Davids en vele andere artiesten uit het verleden de eer krijgen die ze verdienen. Kortom, luister naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. Een lust voor het oor zon op, dat is wel fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Vergeten artiesten. Vergeten artiesten. Dat is die kleine man. Die Vergeten artiesten. Met Mike Winkelman. Hallo Nederlandse luisteraars, vrienden, landgenoten waar ook ter wereld. Hier is het internationale programma van het Happy Station. Hello, hello, everybody everywhere. Good morning, good afternoon and good evening. It's the Happy Station calling from Hildesheim in Holland. Yes, yes, my darling, I'm coming, I'm coming. I'm brewing a nice cup of tea. in your kind company. Cheerio, everyone. Like a nice cup of tea in the morning. Mm. Or to start the day you see. Yes, sir. And the house at eleven. Well, my idea of heaven is a nice cup of tea. Of coffee. I like a nice cup of tea with my... <laughs> We gaan weer eens zo'n echt gezellig zangetje zingen. Mijn dames en heren, zet eens even uw oren open. Ik zing u een gezellige, vrolijke mop. En als u daar eenmaal in zit, dan komt u er niet meer uit. <laughs> Haha, en hoor, daar gaat hij. Hele goede dag en welkom bij Vergeten Artiesten hier op www.vergetenartiesten.nl. Fijn dat u allemaal weer luistert en afgestemd bent op het programma dat de nostalgie een warm hart toedraagt. 87 RPM. Laat de muziek voortleven. Ik ben een beetje verkouden en heb last van mijn keel, dus ik ga niet alle titels opnoemen. Ik heb de titellijst bij deze uitzending toegevoegd en natuurlijk ook als podcast op mijn website te vinden www.vergetenartiesten.nl en dan beneden staat een eh, heel leuk bannertje met podcast terugluisteren. Daar kunt u hem ook downloaden als u onderweg wil luisteren. Zeker de moeite waard om mee te nemen met de krantenwijk of als u boodschappen gaat doen. Ga u lekker luisteren naar de vergeten artiesten uit het verleden. Want woorden houden op waar muziek begint. Beginnen maar dan met Vergeten Artiesten met Mike Winkelman op www.vergetenartiesten.nl. Een lust voor het oor. Música Er dat gemoderniseerd. Dat gaat zo met alle dingen. Toch kon nog nimmer een enkele dans de wals van zijn plaats verdringen. Daar is geen dans die zo goed heeft voldaan en reeds zo lang heeft bestaan. Dans maar van 1, 2, 3, zwieren en zwaaien en zweven in drie kwaal. als vanzelf ga je wiegelen en deinen al in de maat. Draai maar van 1, 2, 3, het houdt de stemming zo in, dat kan heus geen kwaad. 1, 2, 3 is de dans waar je hart iedere keer weer bij open gaat. Iedereen danst de laan wat rook, die gaat voorbij, net als de rest. Maar die oude drinkvatsma doet het steeds toch het best. Draai maar van 1, 2, 3, zweren en zwaaien en zweven in drie drinkvatsma. 1, 2, 3, het is de dans waar je hand iedere keer weer bij open gaat. Vroeger tijden van rok en van pruik, galop, menuet, quadrille. Was reeds de wals met succes in gebruik, in balzaal en al familie. Pruiken en rok zijn al lang van de baan, echter de wals blijft bestaan. Dans maar van 1, 2, 3, ze en zwaaien en zweven in drie maal. Als vanzelf ga je wiegelen en deinen al in de maan. Draai maar van 1, 2, 3, het houdt er de stemming zo in, dat kan heus geen kwaad. 1, 2, 3, is de dans waar je hart iedere keer weer bij open gaat. Iedereen danst de lembedrok, die gaat voorbij, net als de rest. Maar die oude driekwartsmaat doet het steeds toch het best. Draai gaat gaat 1, 2, 3, ze vieren en zwaaien en zweven in driekwartsmaat. 1, 2, 3 is de dans waar je had iedere keer weer bij ons. luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. Heerlijk hè, die oude muziek. Ik heb zo'n lol man dat Ik voel me zo vreemd, nou alleen met op stap. Dat is in tien jaar gebeurd. <laughs> tien jaar getrouwd en steeds onder de plak. Nou heb ik mijn dag losgescheurd. <laughs> ik werd vandaag lid van de Huispietenclub. Ik ben als een held daar vereerd. <laughs> Op de vergadering voerde ik het woord. En ik heb ons clublied geleerd. <laughs> Kom ik straks thuis, zeg ik vrouwtje, ga jij daar nou eens zitten en luister naar mij. Eenmaal in de week, eenmaal in de week, vrij lieve schat. Eenmaal in de week, eenmaal in de week, gun je me dat. Voel je die stijve band steeds om je nek. Denk je van wanhopig soms vrouwacht? verexcuseer een dag. Eenmaal in de week, eenmaal in de week, vrij lieve schat. Eenmaal in de week, eenmaal in de week, gun je me dat. Geef me één dag zonder blok aan mijn been, pijn op dat helemaal alleen. <laughs> <laughs> Een man heeft toch recht op één dagje in de week vrij, nietwaar? <laughs> Je had moeten horen, die klachten van ons. Elk heeft zijn leed verteld. Eén <laughs> ervan die een dokteres had getrouwd, zei iets, daar stonden van versteld. Zijn vrouw heeft met hem geëxperimenteerd. Ze heeft hem zijn tenen gekookt, <laughs> zijn huid afgetrokken en het neusbeen doorboord en in zijn darmen gepookt. <laughs> nou is het uit, zwoer hij, staat ze Mijn neus en mijn oren, die smeet ze maar <laughs> af. Eenmaal in de week, eenmaal in de week, vrij lieve schat. Eenmaal in de week, eenmaal in de week gun je me dat. Voel je die stijve band steeds om je nek. Denk je van wanhopig soms, vrouw, verexcuseer een dag? Eenmaal in de week, eenmaal in de week. <laughs> geef me één dag zonneblok aan mijn been. Been op dat helemaal alleen. Mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik. Moment mal. Ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik. Ich brauche kein Schloss, um zu wohnen, kein Auto, Fuge und Schick. Ich brauche weiter nichts als Musik, Musik, Musik. Doch, denn was brauche ich außerdem? Nee, schlecht. Das ist gut. Ach, ist doch ganz schlecht. Nee, nee, nee. Aber, da, ähm, äh, los. Doch eine ganze Kleinigkeit, die brauche ich noch dazu. Ja, was könnte man noch dazu brauchen? Ja, eine Sie, eine Geliebte, eine Braut oder alles, was mein ist. Ja, ah, das ist ganz richtig, ja, mach mal. Natürlich machen wir das. Komm. Äh, noch einmal, doch eine ganze. Ja. Doch eine ganze Kleinigkeit, die brauch ich noch dazu. Und diese große Kleinigkeit bist du, nur du, du, du, du, du, du. Mensch, ist ja großartig. Sind Sie Dichter oder sowas? Aber nein, wie geht's weiter? Na, ganz einfach, die, bevor die erste Zeile nochmal kommt. Ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Ich brauche deine Liebe und Musik, Musik, Musik. Gut, das Ganze von vorn. Komm, ja, komm. Eins, zwei. Ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik. Ich brauche kein Schloss, um zu wohnen, kein Auto, Funken und Schick. Ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik. Oh, oh, oh, ein kleiner Geil. Kleinigkeit. Bist du, nur du, nur du, In mijn eentje loop ik langzaam door de straten, mijn beide sokken zijn vol gaten Waarom heb je mij zo trouweloos verlaten? Waarom liet je me toch eensklaps in de steek? Hou je zoveel van die bakker met zijn mooie motorfiets? Nou, ik ken die snuiter ook, het is een knulletje van niets. Mijn meisje is verdwenen, verdwenen, verdwenen. Ze zei ik neem de benen en ze liet me in de steek. Ze nam mijn spaarbankboekje mee met al mijn duiten daar kan ik nu mijn leven lang naar fluiten. Mijn meisje is verdwenen, verdwenen, verdwenen. Ze zei ik neem de benen en ze diep me in de steek. Luister goed, mijn kind, je hebt mijn hart gebroken. Nu ik mijn eten zelf moet koken. Het is alsof je met een dolk me hebt gestoken. En mijn leven is geen rode cent meer waard. Hou je zoveel van die bakker met zijn mooie motorfiets? Nou, hij kocht hem op de pof en hij betaalde nog haast niets. Mijn meisje is verdwenen, verdwenen, verdwenen. Ze zei ik neem de benen en ze liep me in de steek. Ze nam een spaarbankboekje mee met al mijn duim. En daar kan ik nou mijn leven lang naar fluiten. Mijn meisje is verdwenen, verdwenen, verdwenen. Ze zei ik neem de benen en ze diep me in de steen. Lieve kind, ik kan mijn leed haast niet verkroppen. Nu ik mijn sokken zelf moet stoppen. Het is vervelend dat ik mijn boontje zelf moet doppen. En mijn eten brandt elke avond aan. Hou je nou zoveel van die bakker met zijn mooie motorfiets? Nou, hij heeft geen eens benzine, want die krijgt hij niet voor niets. Roland Vonk van Radio Rijnmond. Dan zal ik eens wat zeggen. Ouderen en mensen met gewoon een zekere historische belangstelling worden voor mijn gevoel maar matig bediend in de Nederlandse media. Dat is toch wel een beetje erg, vindt u niet? Elk radiostation verdient een Mike Winkelman. Iemand met liefde voor en kennis van ouder repertoire. Iemand die ervoor zorgt dat vergeten artiesten niet helemaal vergeten worden die met veel liefde oude artiesten aan de vergetelheid probeert te ontrukken. Veel plezier. Guarda blanca per ganen, se in de blu. Vergeten artiesten met mij Dat is de dwaas. Ach, hoe kom je erbij? dat u zegt, toch hoort ze van mij. Heb ik jou wat gevraagd? Heb ik jou uitgedaagd? <laughs> Stel je er rustig eens van voor, hoor. Want mijn hart slaat voor de hele compagnie. Als ik zou niet weten wie ik moest kiezen of ik Jan of Piet of een of mampie zie. Mijn hart zal ik nooit apart verliezen. Ik blijf met ieder goede vriend, ik heb mijn koers bepaald. Als je maar niet te veel kocht en op zijn tijd vergaat. Ik maak geen verschil met deze of met die, want mijn hart dat voor de hele compagnie. Een soldaat lijkt nooit kwaad, een onschuldig bloed. Dat is de straf, want pas op, het is gevaarlijk goed. Die is verloofd en die getrouwd. En toch zegt die ijskoud dat die enkel van jou schat fout Maar mijn hart slaat voor de hele compagnie. Ach, ik zou niet weten wie ik moest kiezen of een Jan, of een Piet, of een Kruis of Monkey ziet. Mijn hart zal ik nooit apart verliezen. Ik blijf met ieder goede vrienden, ik heb mijn koers bepaald. Als je maar niet te veel pop en op zijn tijd betaalt. Maar geen verschil, met deze of met die. Mijn hart slaat voor de hele compagnie. Huis, ik wil geen verschil, nog bij groot of klein. Zijn recruut, kaporel, kapitein, ik gun in ieder zijn deel. En ik hou van elk evenveel. Ik breng je met het grootste plezier. Bier! Bier! Bier! Bier! Mijn hart slaat voor de hele compagnie. Als ik zou niet weten wie ik moest kiezen. Of ik Jan, of Piet, of Kruis of Maltesie. Mijn zal ik nooit apart verliezen. Ik blijf bij ieder goede vriend. Ik heb een koers bepaald. Als je maar niet te veel popt en op zijn tijd betaalt. Maar geen verschil, met deze of met die. Want mijn hart laat voor de hele compagnie. Alle Menschen tanzen heute ins Glück, voller Schwung, alles jung, ich und du. Wie ein Zauber durch die Sternennacht klingt der Rhythmus, der uns fröhlich macht. Im Radio gibt es heute Tanzmusik, steh mal an, stell mal ein, hör mal zu. Denn alle Menschen tanzen heute ins Glück, voller Schwung, alles jung, ich und du. fatsoen. Niet als een dolletjes overgehouden, dan erf ik minstens een half miljoen. Ik roop de Navanus in plaats van piraten, komt zeven auto's met negen chauffeurs. Houd de bankiers allemaal in de gaten, ze krijgen mij niet de kans op de beurs. Die naar mijn centen kijkt, gooi ik mijn stenen. Oh la donna, kan je Ik heb een bot mes, het zal ik eentje slijpen. Ik ben maar een bjerra. Oh, trolot, lot, lot, lot, lot, lot, lot. Eerst even het ja, O oh, bij je der, van, van zijn vleer. Oh, en maak je niet kwaad, maak je niet kwaad. Wat heb ik aan water? Ik heb liever ranja, spoem en een een lieve mammoentja. Als er een snoep zit, een vis op karper, lees je een bloemkool. Dan eet er een barbe, foil de bloed, de magoon, de panja, hoe alle katten met een oranje. Aan ik ben eens een nappelen, maar een pijp die zich haar rooien. Eh, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, poes, poes, poes, poes, poes, met je melkje, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Mijn mes, mijn mes, waar laat ik mijn mes? Wat staat nou, zeg, snap je dat nou wel? Ik mijn mes. Daar kan ik goed zijn met mijn pet niet bij. En niemand de deur uit, niemand de deur uit. Oh la la la la. Ah, daar is hij. Hé, hey, een Figaro, een kameraad. Hé, hey, een Figaro. wat nou, wat ik kwaad, Figaro hier, Figaro daar, Figaro zus, Figaro zo. En meneer zaar, zo'n Ruzaar, elke kus geeft je cadeau. Als je nu opstaat, blijf je maar liggen, dan moet je maar weten wat er voor komt. Sokken voor kop, sokken voor kop, sokken voor bravissimo, bravo, bravissimo, bravo, bravissimo, bravo, bravissimo. Potten met visio, potten met visio, potten met visio door de panna. Potten geen whisky, Amelo, Hengelo, Keuler en Buzio. Het lijkt er wel ruzie op. Potten met Nelio, potten porta Nelio, potten met Nelio, potten ja. Wat een spektakel maakt die muziek, ja. Het is een mirakel. Die zeeps of mop stijgt naar mijn kop. Het schatje te moeten, diep hij in haar pupilletjes keek. Stond die lam en vergaat haar te verroeten, werd die beurteling rood en weer bleek. In zijn dromen zag hij steeds die ogen, het werd een ware obsessie vooraan. Smachtend smeekte hij om mee te dogen, met iets melancholieks in zijn stem twee ogen zo blauw. Zo lieflijk en trouw, ik zie anders niet dan die kijkers van jou. Twee ogen zo blauw, twee ogen zo blauw. Zo lieflijk en trouw. Ik zie anderen niet dan die kijkers van jou. Heel ogen zo blauw. Toen hij het eenmaal zo ver had gekregen, dat ze mee naar het stadhuis wilde gaan, bersten het ja-woord heel zacht van de lippen. Door de ogen behekt bleef hij staan. Mooi alleen uit, zo hoort het in het huwelijk, sprak een vrouw die een driedekker bleef. Ik niet toch, dan mishandelen ze hem gruwelijk. Huil die als in de spiegel hij keek. Wees ogenblauw, zo lieflijk en trouw. Ik zie anders niet dan die kijkers van jou. Twee ogen zo blauw. anders niet dan die kijkers van jou. Twee ogen zo blauw. Zoek de zon op, dat is wel fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Vergeten artiesten. Vergeten artiesten. Dat is die kleine man. Vergeten artiesten. Met Mike Winkelman. Van een kleine man. Stapel stapeldol verliefd aan mijn oren. Mijn kattenbout is een wandelend juweel. Ze is met een helm en een paardenpoot geboren. Ze is zo vriendelijk, al kijkt zo wat veel. Als ze me zoemt, denk ik dat ik zal bezwijken. Wat minstens drie kwartier duurt zo'n kus. Haar wang die zie je met zeven buiten strijken. Haar neusje is precies een peperbus. Wat een meid is dat. Oh, oh, oh, oh, wat een lieve meid is dat. Oh, wat is het zo haar korte lok en een boezem als een We eh, Maar lopen kan ze niet zo vlug, want ze is een beetje man. de mij voor het eerst zag voor haar ogen, deed ze op de pan lotje wat getikt. Ze draaide met haar grote spelen ogen, en als een schelpje deed ze me aangetikt. Ze greep mijn handje met haar reuze klauwen, en fluisterde dat ze me jotte was. Ik trok me dood, ik kon mijn oren niet vertrouwen, van haar geluid klonk precies een contrabas. Oh, een meid is dat, wat een meid is dat. Oh, wat een lieve meid is dat. Oh, wat is het toch, haar wortel los en een boezem als een lang. Maar lopen kan ze niet zo vlug, want ze is een beetje bang maar laat ik zullen haar niet tegenspreken. Ze is gevaarlijk als eventjes begint. Ze zou me met haar klauw in Had ik haar gezegd dat ik haar niet prachtig vind. Nu moet ik met dat juffertje gaan trouwen. Doe ik het niet, dan word ik van vermoord. Loop ik met haar naar het dat huis te er van alle kanten van door. Oh, wat een meisje dat, wat een meisje dat. Oh, oh, oh, wat een lieve meisje dat. Oh, oh, wat is het toch, haar wortelop en een boezem als een plank. Maar lopen kan ze niet zo vlug, want ze is een beetje bang. Ga je weg? weer. Neemt het soms ineens een keer. Wat je nooit had gedacht, wordt zo zwart als de nacht. Zo is droog en zo is nat, het water om je oren spat. En altijd heb je spijt, als men je verwijt. Wat doe je met kapotte schoenen in de regen? Op natte wegen, wie kan daar tegen? Wat heb je niet van al die nattigheid gekregen? Dat brengt geen zeven maar ongeluk. Kijk waar je heen stapt en waar je in trapt. Met droge voeten, dat scheelt een stuk. Wat doe je met kapotte schoenen in de regen? Dat brengt geen zeven. maar ongeluk. Waar je staat, waar je gaat, is niet altijd droog op straat. Dan weer vorst, dan weer dooi, soms heel slecht, soms heel mooi. Is het mooi, vergeet het niet, dat het straks weer stralen giet. Houd altijd met verstand, droog je voeten, want wat doe je met kapotte schoenen in de regen? Op natte wegen, wie kan daar tegen? Wat heb je niet van al die nattigheid gekregen? dat brengt geen zegen, maar ongeluk. Kijk waar je heen stapt en waar je in trapt. Met droge voeten, dat scheelt een stuk. Wat doe je met kapotte schoenen in de regen? Dat brengt geen zegen, maar ongeluk. met grove voeten, dat scheelt een stuk. Wat doe je met kapotte Schreef namelijk dingen voor de koeien en de schaap. Iedere nacht denkt dat hij de kudde kan slaan. Op paard en weer en weer, voor je hoe hij een melodie, mooie honden zingen op de prairie, als langs de koeien rijden op de paard. Zingt de zoete melodie tot de koeien gaat en allemaal de moeder slaat de niet. Little Dover Small zingen gaat de dag van nacht door. Oh. Morgen komt een nieuwe dag van mij, met vrolijk aan, slapt de aan, trek zijn cowboy, yo, aha, trek zijn cowboy, yo. Thank you. Morgen komt een nieuwe dag, gaan wij door aan de slag, we gaan met Red en Cowboy Joe. Aha, Red en Cowboy Joe. Duizend oren horen s'avonds het sympathieke nacht. In den eter door de afro, na de zending uitgebracht. Weinigen slechts denken even aan de waarde van zo'n woord. Stemmen af, Berlijn of Londen hebben het al zo vaak gehoord. Goede nacht en wel te rusten. Wel te rusten, goede nacht. Daar vroeg gaat nu sluiten haar dagtaak is volbracht. Goede nacht en wel te rusten. Luisteraars slapen nu, maar zacht. wel te rusten goede nacht en wel te rusten. Luisteraars, slaap nu maar zacht. De afro gaat nu sluiten. Wel te rusten. heeft kunnen luisteren naar Vergeten Artiesten, waar muziek van toen en radio van toen voorbij kwam. Samenstelling, presentatie en techniek Mike Winkelman. Te beluisteren via www.vergetenartiesten.nl. Woorden houden op waar muziek begint. Toodaloo, till tomorrow, sweet dreams to you. Nighty night, sleep tight, toodaloo, here's a kiss for you. toodaloo. Soon in dreamland I'll be with you once again. Till then, toodaloo, his kiss for you. Before you go, let me take the time to say I love you so. And it was a lovely day, toodaloo. Soon the Sandman will call on you. Nighty night, sleep tight, toodaloo. she sought romance, I left it to fate. I never took a chance, the odds were too great. I've a conviction that I must be wrong. Stranger than fiction, you happened along. Though it's a million to one it is true, my one in a million are two funny men, yes, the best I've ever seen. One is Mr. Gallagher, the other Mr. Dean. When these two cronies meet, it surely is a treat. The things they say, and the things they do, and the funny way they greet. Oh, Mr. Gallagher, oh, Mr. Gallagher. Hello, what's on your mind this morning, Mr. Dean? Everybody's making fun of the way our country's run. All the papers say we'll soon leave European. Why, Mr. Sheen? Why, Mr. Sheen? On the day they took away our old canteen cost of living gone so high that it's cheaper now to die. Positively, Mr. Gallagher. Absolutely, Mr. Sheen. Oh, Mr. Gallagher. Hmm. Oh, Mr. Gallagher. Hmm. If you're a friend of mine, you'll lend me a couple of bucks. I'm so broke and badly bent, and I haven't got a cent. I'm so clean you would think that I was washed with luck. Oh, Mr. Sheen, oh, Mr. Sheen, do you you haven't got a bean. On my word, as I'm alive, I intended cutting you for five. Oh, I thank you, Mr. Kennicott. You are welcome, Mr. Sheen. Oh, Mr. Kennicott. Oh, Mr. Kennicott. Once I think I saw you save a lady's life. In a rowboat out to sea, you were a hero then to me. And I thought perhaps you may dispel your wife. Oh, Mr. Sheen, oh, Mr. Sheen, as she sunk I dove down like a submarine. Dragged her up upon the shore, now she's mine forevermore. Who, the lady, Mr. Gallagher? No, the rowboat, Mr. Sheen. Oh, Mr. Gallagher. Oh, Mr. Gallagher. What's the name of that game they play on the lake? with a stick they knock the ball where you can find it at all. Then the caddy walks around and thinks and thinks. Oh, Mr. Sheen, oh, Mr. Sheen, you don't even know a habit from a green. It's become a popular game and you don't know the name. Sure, it's croquet, Mr. Callaghan. No, lawn tennis, Mr. Sheen. Possibly, Mr. Kennicott? Absolutely, Mr. Sheen. Many years ago, when I first left Mammy's knee, I didn't know how much he really meant to me. But now in Mammy cries, I realize artiesten. Elke week een lust voor het oor met Mike Winkelman. Luister en deel dit programma, zodat de artiesten uit het verleden voor kunnen blijven leven. Kortom, vergeten artiesten. Een lust voor het oor. Woorden houden op waar muziek begint. Vergeten artiesten. Luister en deel dit programma. Laat ze voortleven. Omdat ze radio kapot is, wat voor de buren nog genot is, weet die dinges. Who's the most important man this country ever knew? Who's the man our president? Tell all their troubles to. No, it isn't Mr. Bryan, and it isn't Mr. Hughes. And I'm mighty proud that I'm allowed a chance to introduce Barney Googer with his two goo googly eyes. Barney Googer had a wife three times his size. She sued Barney for divorce. Now he's living with his horse. Barney Googer with his goo goo googly eyes. Who's the greatest lover that this country ever knew? Who's the man that Vassalino takes his hat off to? No, it isn't Douglas Fairbanks that the ladies rave about. When he arrives, who makes the wives chase all their husbands out? Who? Barney Googer with his goo googly eyes. Barney Googer bet his horse would win the prize. When the horses ran that day, Sparkplug ran the other way. Barney Googer with his goo googly eyes. Who's the greatest admiral the whole world ever knew? Who's the man who sunk a navy in a birch canoe? No, it isn't Mr. Dewey that succeeded in this test. Say, who's the gent whose back is bent with medals on his chest? Who? Why, if you fellows don't know, you're just as dumb as the fellow who thinks Rex Beach is a summer resort. It's none other than Barney Googer with his goo goo googly eyes. Barney Googer is the luckiest of guys. If he fell into the mud, he'd come up with a diamond stud. Barney Googer, with his goo googly eyes. Who's the greatest batter that this country ever saw? Who's the man who hits a ball a thousand miles or more? No, it isn't Mr. Stifler, and it isn't Mr. Cobb. Say, he's the youth who made Babe Ruth go out and get a job. Well, the horses are at the post. It's Sparkplug wins by a nose, he ought to win by at least 10 yards. They're off. Who's that in front? That's lunch hour, 12 to 1. Onion is going strong. Go on, spark plug. My goodness. Garlic wins by a breath. Spark plug is.